Lot met het NOS Journaal. Het nieuwe kabinet wil een proef doen met legale wietteelt. In 6 tot 10 gemeenten mag die wiet straks worden verkocht. Dat meldt RTL Nieuws. De wiet wordt geteeld door één organisatie die een vergunning krijgt van de overheid. De proef moet duidelijk maken of de criminaliteit door de legale wietteelt afneemt... en of de wiet minder schadelijke stoffen bevat. Gemeenten kunnen zich aanmelden voor het experiment. De bedoeling is dat vooral middelgrote en grote steden meedoen. Dat de studentenflat in Diemen niet goed ontruimd was bij een brand in juli... komt door slechte communicatie bij de brandweer. Bij die brand kwam één bewoner om het leven op een verdieping die niet ontruimd was. De brandweer concludeert na onderzoek dat door een miscommunicatie tussen de brandweerlieden... alleen de onderste zeven verdiepingen werden doorzocht. Na de brand vond de politie op de twaalfde verdieping nog een dode en een gewonde. Het is niet duidelijk of de overledene had kunnen worden gered... als de brandweer wel de hele flat had doorzocht. Ruim twee weken nadat orkaan Maria het hele land heeft platgelegd... hebben veel Puerto Ricanen nog steeds geen, overheid gekregen, geen hulp gekregen van de overheid. De hulpverlening wordt bemoeilijk door de zware schade aan de infrastructuur van het land. Wegen liggen nog bezaaid met puin of zijn weggespoeld... en veel bruggen zijn grotendeels weggeslagen. Veel bewoners zitten nog steeds zonder stroom. Het dodental staat inmiddels op 34. Het Noorse vrouwenvoetbalteam krijgt voortaan dezelfde financiële beloning als de nationale mannenploeg. De Noorse voetbalbond en de spelersvakbond zijn het eens geworden over een nieuw premiestelsel. De mannen besloten een deel van hun inkomsten af te staan aan de vrouwen, waardoor beide selecties nu evenveel geld ontvangen voor de interlandverplichtingen.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 my lifestyle. step two. Think how many weeks you just slept through. Time's up. I'm sorry I kept thinking of this. You keep repeating your miss. The vibes of the microphone solo with. So you sit by the radio and on the dial soon.